1 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Er is nog niets bekend over de schade als gevolg van de aardbeving van vanochtend in Groningen. Om 7 uur was er bij Garrelsweer een beving met een kracht van 2,5. Veel mensen hebben de beving gevoeld. Bij RTV Noord kwamen in een uurtijd 130 meldingen binnen. Vorige maand was in Groningen ook een zware beving bij Westerwijd-Wert. Die had een kracht van 3,4. De bevingen worden veroorzaakt door gaswinning in het gebied... en die wordt daarom geleidelijk afgebouwd. Boris Johnson heeft in zijn campagne om Theresa May op te volgen gezegd dat hij als premier van Groot-Brittannië een streep zal zetten door de brexit-rekening van meer dan 40 miljoen euro. Britse onderhandelaars spraken met de EU af dat ze dat zouden betalen na de brexit als compensatie voor eerder gemaakte Europese afspraken. Johnson zegt tegen de Sunday Times dat hij zal weigeren dat bedrag aan de EU te betalen zolang er geen betere brexit-deal is. In de omgeving van Vlaardingen zijn tientallen klachten binnengekomen over stank. Inwoners melden dat ze een soort gaslucht ruiken. Die wordt veroorzaakt door een lek bij een chemicaliebedrijf. Er is geen gevaar voor de gezondheid, zegt de veiligheidsregio. Het lek is gedicht en volgens de veiligheidsregio is het een kwestie van tijd voordat de stank verwaait. De man die gisteren was opgepakt in verband met de moord op CDU-politicus Walter Lübke is daarvoor verhoor vrijgelaten. Gisteren meldde Duitse media dat er een jongere man was gearresteerd die Lübke persoonlijk kende. Bronnen die betrokken zijn bij het onderzoek gingen ervan uit dat hij de dader was. Maar er zijn onvoldoende aanknopingspunten gevonden om hem vast te houden. De 65-jarige Lübke werd vorige week zondag doodgevonden in zijn tuin. Hij had een schotwond aan zijn hoofd.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

pocket full of soap. I can tell you there's no place we could go. Just put your head on the past. I'll be trying to pull through. You just gotta be strong.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 into one. Cause it's like I'm a mirror.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 yeah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 down, down, down. 叫我们。 you kept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 Everybody just a rubber jam, yeah. And me say what's the gal and just a happy dance, yeah. Everybody coming at the show, yeah. And the gal just a come up on the scene. But I me say give the sign to you, baby, no. And me say wanna make another like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

I promise that you'll never find another like me. Girl, there ain't no I in But you know there is me. can't spell awesome without me. I promise that you'll never find another like me. <laughs>